Jobboot met het NOS Journaal. In Vilvoorde bij Brussel is... Het bericht was binnengekomen bij de speciale nieuwslijn van de zender. Op dat moment waren in het hoofdgebouw 50 tot 60 mensen aan het werk... die meteen werden geëvacueerd. De politie is met honden in het gebouw op zoek naar mogelijke explosieven. Een woordvoerder van VTM verwacht niet dat er iets wordt gevonden. De eerste live-uitzending is om kwart voor zes met een nieuwsflits. Rond deze tijd bepalen de Belgische autoriteiten of de terreurdreiging in Brussel op het hoogste niveau moet blijven, of dat het wordt aangepast. Door de noodmaatregel bleven gisteravond veel cafés en restaurants gesloten. Metro's reden niet en musea en winkels moesten hun deuren sluiten. De autoriteiten roepen iedereen op extra alert te zijn. De klopjacht op een van de aanslagplegers in Parijs, die wist te ontkomen naar Brussel, gaat ondertussen door. Er wordt ook nog gezocht naar een tweede terreurverdachte. De Iraakse asielzoeker die donderdag in Noord-Zweden werd opgepakt is weer op vrije voeten. De 25-jarige Mutar Mutana Majid wordt niet meer verdacht van het voorbereiden van een aanslag, zegt het Zweedse Openbaar Ministerie. Meteen na zijn arrestatie in de plaats Boliden werd het dreigingsniveau naar vier verhoogd. Volgens de woordvoerder van het OM blijft de terreurdreiging ook nu op het hoogste niveau. Er zijn nog steeds aanwijzingen dat terroristen in Zweden een aanslag willen plegen. Justitie wil niet zeggen wat die aanwijzingen zijn en wat het doelwit van de daders zou kunnen zijn. In de eredivisie staat Feyenoord weer tweede. De Rotterdammers wonnen in de Kuip met 5-0 van FC Twente. Daardoor passeerden ze op de ranglijst PSV, dat gisteren gelijk speelde tegen Willem II. NEC won in eigen huis met 1-0 van FC Utrecht. En nummer 4, Heracles, liet eerder op de middag punten liggen. In Almelo bleef het tegen Excelsior 0-0. Om kwart voor vijf is ADO Den Haag Vitesse begonnen. Het weer. In het westen winterse buien, langs de oostgrens kans op natte sneeuw. Er staat een stevige wind bij 5 tot 7 graden. Vanavond droger en het koelt af tot dicht bij het vriespunt. Morgen geregeld zon en opnieuw fris. Het wordt dan een graad of 6. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden 5 kilometer. En de andere kant op bij Muiden ook een file van 4 kilometer. En verder een lange file op de A27 tussen Gorkum en Breda.